Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Voetballer Daley Blind vertrekt van Ajax naar Manchester United. Dat meldt de Telegraaf. De club van Louis van Gaal zou daarvoor 18 miljoen euro aan Ajax betalen... plus mogelijk nog bonussen in de nabije toekomst. De 24-jarige Blind had bij Ajax een contract tot 2016. Volgens de Telegraaf speelt hij morgen al niet meer mee tegen FC Groningen. Dit weekend sluit de transfermarkt voor het nieuwe seizoen. De Amerikaanse politie is op zoek naar een man die mogelijk een bedreiging vormt voor president Obama. Hij zou rondrijden in een Volkswagen met kentekenplaten uit de staat Connecticut. Wat de dreiging precies inhoudt is niet duidelijk. Obama was gisteren de hele dag in de buurt van Connecticut om fondsen te werven voor zijn partij. Eerst in New York aan de westkant en daarna in Rhode Island aan de oostkant van Connecticut. In Helmond is een 86-jarige vrouw overleden na een zeer gewelddadige overval. Twee mannen kwamen bij haar aan huis en deden zich voor als medewerkers van energiebedrijf Nuon. Bij de overval raakte de vrouw ernstig gewond. Ze overleed later in het ziekenhuis. De politie van Helmond is op zoek naar getuigen. In North Carolina is voormalig spion John Walker overleden. Hij werkte tijdens de Koude Oorlog bij de Amerikaanse marine... en speelde tegen betaling geheime informatie door aan de Sovjet-Unie. Hij werd uiteindelijk verraden door zijn ex-vrouw en kreeg levenslang. John Walker overleed in een gevangenisziekenhuis. Hij was 77 jaar. Een stuk bruidstaart van prins Charles en prinses Diana heeft bij een internetveiling ruim 1000 euro opgebracht. De koper is een privéverzamelaar. De 33 jaar oude taart is verpakt in het originele vetvrije papier in een wit-zilveren doosje. Volgens het veilinghuis in Los Angeles zou het geen goed idee zijn om de taart nog te eten. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog, minimaal rond 14 graden. Overdag trekken er buien over het land, maar vooral middags breekt ook de zon door.